Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Almere is voor de tweede keer in korte tijd geschoten. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Meer is niet bekend over het incident. De politie zoekt nog naar getuigen. Op kerstavond was er in dezelfde straat ook een schietpartij. En enkele dagen daarvoor ging het iets verderop mis. Toen raakte een 25-jarige man gewond bij een schietpartij in een zalencentrum. Het schip dat twee weken geleden datakabels in de Oostzee beschadigde... heeft eerder voor de Nederlandse kust verdachte activiteiten uitgevoerd. NRC meldt dat de olietanker zich een jaar geleden heeft opgehouden... bij een belangrijke dataverbinding tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze kabel ligt ten noorden van Terschelling. Rusland gebruikt volgens meerdere landen vaker omgebouwde olietankers en vissersschepen om mee te spioneren. De NAVO verhoogt daarom haar aanwezigheid op de Oostzee. Het noordoosten van de Verenigde Staten wordt geteisterd door hevige sneeuw en harde wind. In meerdere staten zijn scholen en overheidsgebouwen daarom dicht. Op sommige plekken vallen recordhoeveelheden sneeuw, soms meer dan 40 centimeter. Door het winterse weer zijn er veel verkeersongevallen. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen. Ook zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. In zeven staten is de noodtoestand uitgeroepen. Door het winterweer werden in de VS al zeker 1700 vluchten geschrapt. In het centrum van Franeker hebben omstanders een automobilist uit het water gered. De vrouw was door onbekende oorzaak in de gracht gereden. Volgens Omroep Friesland wisten omstanders haar uit de zinkende auto te redden en naar de kant te brengen. Met de vrouw gaat het goed. Het weer op een enkele bui na blijft het droog vannacht.